met het NOS-journaal. Nederlandse islamitische staat in Syrië en Irak. Het OM concludeert dat er geen reden is voor een strafrechtelijk onderzoek. Dat staat volgens het AD in een Kamerbrief van minister Bijleveld. Nederland deed tussen 2014 en 2016 met F-16's mee aan de internationale missie tegen IS... Er werden ruim 1800 keer wapens ingezet, waarbij een onbekend aantal mensen om het leven kwam. In vier gevallen zag het OM aanleiding voor een feitenonderzoek. De Nederlandse export is toegenomen. Volgens het CBS steeg de export vorig jaar met 10% tot ruim 460 miljard euro. De uitvoer naar landen buiten de Europese Unie steeg het hardst. Naar Zuid-Korea werden bijvoorbeeld veel chipmachines geëxporteerd. In Rusland waren Nederlandse voertuigen en landbouwmachines in trek. Ook naar Saoedi-Arabië, Israël en Mexico steeg de export fors. De uitvoer binnen de EU neemt minder hard toe, toch zijn EU-landen nog steeds verreweg de belangrijkste afzetmarkt voor Nederland. Ruim 70 van de Nederlandse export blijft binnen de EU. Waarnemend burgemeester van Amsterdam Van Aartsen heeft gereageerd op de kritiek op zijn rol bij de aanpak van de kraakacties in Amsterdam-Oost. De VVD vindt dat hij eerder had moeten ingrijpen. Van Aartsen zei in een gemeentedebat dat ingrijpen niet aan hem is, maar aan de politie en het openbaar ministerie. Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft ruim 20 huizen gekraakt in Amsterdam-Oost. Eind april oordeelt de rechter of ze mogen blijven. En de World Press fotoprijzen zijn uitgereikt. Ook twee Nederlanders hebben prijzen gepakt. Carla Kogelman won in de categorie lange termijn projecten met een reeks over vier kinderen in Oostenrijk. Kadir van Lohuizen won in de categorie Milieu met een serie over afval. De World Press foto van het jaar ging naar Ronaldo Chemit uit Venezuela. Hij won met een foto van een demonstrant die brandend door de straten van Caracas rent. Het weer wisselend bewolkt in het midden en zuiden van het land de meeste opklaringen.